Citydijkers met het NOS Journaal. In Colombia zijn bij het instorten van een tijdelijke tribune van een stierenvechtarena vier doden gevallen. Ook zijn 70 toeschouwers gewond geraakt, melden lokale media. Het ging mis tijdens een zogenoemde Coralega. Daarbij wordt publiek aangemoedigd om zelf de ring te betreden om de confrontatie met de stieren aan te gaan. Vervolgens stortte een houten tribune vol toeschouwers in elkaar. Wordt gevreesd dat het dodental nog verder op kan lopen. De verdachte van de terreuraanslag in Oslo wil nog niet zeggen over het motief van zijn daad. Hij wil alleen een verklaring afleggen als de politie de opname daarvan in zijn geheel openbaar maakt. De 42-jarige Iraans-Noorse man schoot in de nacht van vrijdag op zaterdag... voor de deur van een populaire homobar op uitgaanspubliek. Daarbij vielen twee doden en raakten 20 mensen gewond. De Noorse Veiligheidsdienst noemde de aanslag een terreurdaad door een moslim-extremist. De meeste slachtoffers die na een incident in een discobar in Zuid-Afrika om het leven kwamen... zijn tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze vierden er het begin van de schoolvakantie toen het gisternacht misging... toen er paniek uitbrak in de bar. De politie dacht eerst dat de 22 slachtoffers door verdrukking waren omgekomen... Maar omdat de lichamen geen zichtbare verwondingen zouden hebben... wordt er nu verder onderzoek gedaan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft voor het eerst in 27 jaar... weer een raket gelanceerd vanuit Australië. De raket gaat de herkomst van röntgenstraling in een bepaald gebied aan de hemel onderzoeken... De lancering vond plaats vanaf een commerciële ruimtebasis... waarvan NASA de eerste klant is. In totaal staan er drie lanceringen op de planning. De eerste vanuit Australië sinds 1995.